Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zullen Syrië niet om toestemming vragen... voor militaire actie tegen IS op Syrisch grondgebied. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... zei dat Assad door de VS niet is erkend als leider van Syrië... en er geen plannen zijn dat te veranderen. De VS heeft verkenningsvluchten boven Syrië uitgevoerd. Dat zouden op een maat kunnen zijn tot luchtaanvallen op doelen van IS... zoals eerder in Irak. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat er een wapenstilstand wordt voorbereid. Hij zei dat na overleg over de crisis in Oost-Oekraïne met de Russische president Poetin in Minsk. Poetin beaamde dat er snel een einde moet komen aan het bloedvergieten. Ook zei hij dat het aan Kiev is om te komen tot een wapenstilstand. De levenseinde kliniek is opnieuw berispt voor de tweede keer in vier maanden, dat schrijft Dagblad Trouw. De toetsingscommissie euthanasie noemt de hulp bij zelfdoding van een bejaarde vrouw onzorgvuldig. De commissie vindt dat de arts van de kliniek niet op basis van alleen een 20 jaar oude wilsverklaring tot euthanasie had mogen besluiten. In april werd de levenseinde kliniek ook al berispt. De ramp met vlucht MH17 wordt op maandag 10 november herdacht met een nationale herdenking in de Rai in Amsterdam. Dat heeft premier e. Rutte gezegd na een bijeenkomst in Nieuwegein voor nabestaanden. Daar is ook bekendgemaakt dat er inmiddels van 283 slachtoffers DNA-materiaal is gevonden. Het toestel had 298 mensen aan boord politie in Rotterdam heeft gisteravond in een huis bijna 5 kilo heroïne gevonden. De agenten gingen kijken naar een tip van een buurtbewoner. Die vond het verdacht dat de voordeur al een tijd open stond. De heroïne is in beslag genomen er is niemand aangehouden. Het weer, eerst wat nevel of mist. Verder vandaag veel zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 of 21 graden. Morgen een graad of 22 met eerst zon, maar later op de dag buien. Dit was het en op. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer.